Visser met het NOS-journaal. Michael Bloomberg trekt zich terug als democratische kandidaat... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De voormalige burgemeester van New York had alles gezet op Super Tuesday... de dag dat in 14 staten voorverkiezingen werden gehouden, maar dat mislukte. Bloomberg steunt nu Joe Biden... die samen met Bernie Sanders de grote winnaar is van Super Tuesday. Bloomberg gaf tijdens zijn campagne een half miljard dollar uit. Bij de brandweerkazerne in Hoofddorp zit iemand in isolatie... die is besmet met het coronavirus. De patiënt woont in het buitenland en was in Nederland op doorreis. De persoon zit nu in een speciale containerwoning. Op het brandweerterrein zijn meerdere coronacontainers neergezet... als eerste opvang voor doorreizigers. Vanmiddag maakte het RIVM bekend dat er 15 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Daarmee komt het totale aantal op 38. In Deventer heeft de politie samen met douane en defensie invallen gedaan op een woonwagenkamp op zoek naar illegale wapens. Acht mensen zijn aangehouden. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen uit Deventer. Tijdens de doorzoekingen zijn een paar ton aan contant geld en ongeveer twintig wapens gevonden. Volgens Dagblad de Gelderlander was er onder andere een inval bij een garagebedrijf op het woonwagenkamp in Deventer. Ook zou de politie twee campers in beslag hebben genomen. Max Verstappen heeft vanmiddag als eerste met een Formule 1 racewagen... over het vernieuwde circuit van Zandvoort gereden. De Limburgse coureur stapte in een bolide van zijn Red Bull-team... en reed twee sessies. Het circuit van Zandvoort is uniek in de Formule 1... omdat twee van de 14 bochten een zogeheten kombocht hebben gekregen. Deze bochten hebben een hellingshoek van 9 graden. Ook de Nederlandse oud-coureur Arie Luijendijk heeft de baan getest. Bocht 14 van het circuit draagt zijn naam. Luijendijk won in 1990 en 1997 de fameuze Indy 500 in Amerika. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, morgen grijs en in de middag opnieuw regen, behalve in het uiterste noorden. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit van de ANWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan anders, maar ongelukken veroorzaken nog wel extra vertraging. Zoals op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Je hebt daar een kwartier op onthoud door een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Het is ook wat drukker op de ring van Amsterdam.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 Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad yeah. Oh, oh, ze willen niet dat ik blow Ik was down low ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. Ja, die money is voor scars op mijn hart. Yeah, yeah. Oh, oh. Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd En is die money met detox, yeah Fuck het, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het ja. Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst En get je guala is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad ik was down low Ik ben aan het rennen want ik heb het ze beloofd Ja die money is voor scars op mijn hart yeah, yeah. Oh, oh. Ze willen niet dat ik blow En ik was down low Ik ben aan het rennen want ik heb het ze beloofd En ik ben niet je mattie jongens, ik ben on the road neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, Ja, Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet We used to not be allowed on top of the roof, All yeah. money is for scars on mijn hart, yeah, yeah Oh, oh, hoe ik voel alleen maar love in mijn squad oh, oh. Is het ik niet dat ik flow, ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd Oh, die money is voor de scars op mijn hart Yeah.